PvdA eist dat het kabinet het verzoek van de NAVO afwijst om langer in Oeruzkan te blijven. Dat zei vicepremier Bos na nieuw beraad in de top van het kabinet. Premier Balkenende zei juist dat de opties ordentelijk moeten worden onderzocht, inclusief het verzoek van de NAVO. Bos vindt dat de laatste Nederlandse militair eind dit jaar uit Oeruzkan weg moet zijn. Balkenende benadrukte de internationale verantwoordelijkheden van Nederland. Een man die in 2005 in Tolbert de twee kinderen van zijn vriendin doodde... heeft 15 jaar cel en tbs gekregen. Zijn zaak diende voor het gerechtshof in Arnhem... nadat de Hoge Raad een eerdere uitspraak van het hof in Leeuwarden had vernietigd. Dat hof gaf de man 18 jaar cel met tbs voor moord. Maar het Arnhemse hof vindt dat dat niet bewezen kon worden. De man bracht de kinderen van 2 en 4 om het leven... tijdens een woedeuitbarsting onder invloed van speed. Op Schiphol is een man aangehouden met 112 bolletjes cocaïne in zijn lichaam. Hij kwam met een vlucht uit Paramaribo. In zijn bagage vond de marechaussee horloges met een waarde van 130.000 euro... en een kilo goud en sieraden met een totale waarde van 40.000 euro. In de woning van de 37-jarige Nederlander lagen grote partijen schoenen en kostuums van dure merken. De man werd vorig weekend al in Schiphol aangehouden... maar in verband met het onderzoek is dat nu pas bekendgemaakt. De officiële uitslag van de presidentsverkiezingen in Oekraïne is voorlopig geschorst. Het Hoge Rechtshof wil eerst het beroep van premier Timoshenko behandelen. Zij eisen een hertelling omdat er op grote schaal zou zijn gefraudeerd. Timoshenko verloor de verkiezingen deze maand van oppositieleider Yanukovych met een verschil van 3,5 procentpunt. Het Hoge Rechtshof moet uiterlijk morgen met een oordeel komen. Het parlement wil dan de nieuwe president inaugureren. Het weer, regen trekt van het zuiden naar het noorden. In het noorden kan die overgaan in sneeuw. Morgen is het overwegend bewolkt en af en toe valt er wat regen.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 We never fall. She's all good loving at once. She's all good loving at once. She's all good loving. candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I miss you so. kid here waiting, no longer debating. Tired of sitting and hating and making these excuses for why you're not around and feeling so useless.